Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De A44 tussen Leiden en Wassenaar is aan het begin van de nacht uren afgesloten geweest als gevolg van de gladheid. De weg was veranderd in een ijsbaan. Meerdere auto's botsten tegen elkaar. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Halverwege de nacht ging de snelweg weer open. In het hele land geldt tot 12 uur vanmiddag code geel vanwege de gladheid. In de Tweede Kamer is de BBB gaan twijfelen over het plan om de koning in de toekomst inkomstenbelasting te laten betalen. Eerst was de BBB voor, maar Kamerlid Mona Keizer zei in het debat daarover toch wel veel haken en ogen te zien. Kort daarvoor had premier Rutte uiteengezet waarom hij het niet ziet zitten om de Oranje's belasting te laten betalen. Zonder de BBB is er in de Tweede Kamer nog altijd een tweederde meerderheid voor het plan, maar in de Eerste Kamer niet meer. Die tweederde meerderheid is in een later stadium nodig om de grondwet op dit punt te veranderen. Oekraïne heeft bevestigd dat het gisternacht een droneaanval heeft uitgevoerd op een doel in Sint-Petersburg, een afstand van 1250 kilometer. Het doelwit was een oliedepot. Rusland zegt dat de drone is onderschept en geen schade heeft aangericht, maar Oekraïne spreekt dat laatste tegen. Er zou brand zijn ontstaan door neerstortende brokstukken. Volgens een Oekraïense minister was de drone in eigen land gemaakt tegen een kostprijs van een paar honderd euro. In Delft heeft een student een automobiliste gered die te water was geraakt. De 23-jarige man zag vanuit zijn studentenkamer hoe een auto door gladheid van de weg raakte en ondersteboven in de gracht terecht kwam. Hij rende naar buiten en sprong het ijskoude water in. Met een hamer die hem werd toegeworpen tikte hij een ruit in... zodat de vrouw uit de auto kon. Daarna hebben ze samen op zijn studentenkamer thee gedronken. Het weer. Er trekken wat sneeuwbuien over het land. Het is 0 tot lokaal min 8 graden in Limburg. Daar kan het ook mistig zijn.